Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De afscheidingsbeweging ETA heeft excuses gemaakt voor het leed dat is veroorzaakt... door de gewapende strijd van de afgelopen 40 jaar. De groep, die vorig jaar bekend maakte de gewapende strijd te staken... deed dat in een schriftelijk manifest. We kunnen slachtoffers onbedoeld een gevoel van vernedering hebben gegeven... staat in de verklaring. De ETA volgt tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskeland... Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. Op de luchthaven van Frankfurt wordt weer gestaakt. Het grondpersoneel legt het werk neer tot en met woensdagavond, waardoor de komende dagen veel vluchten kunnen worden geannuleerd of vertraagd. De directie en de vakbonden slaagden er vrijdag niet in om een akkoord te bereiken over meer loon voor het grondpersoneel. Het gaat om ongeveer 200 medewerkers. Ook vorige week werd er gestaakt. De staking werd woensdag onderbroken nadat de directie had aangeboden om opnieuw te gaan onderhandelen. Maar vrijdag liepen de gesprekken vast. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC gaat zijn laatste gijzelaars vrijlaten en stopt met het kidnappen van mensen. Dat heeft de FARC op zijn website laten weten. Er zouden nog tien mensen worden gegijzeld. Sommigen zitten al meer dan twaalf jaar vast. President Santos van Colombia noemt de stap van de FARC bemoedigend, maar nog lang niet voldoende. Joan Franka vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Ze kreeg met het liedje You and Me vanavond de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Joan Franka baarde opzien met haar outfit in indianenstijl en een grote verentooi op haar hoofd.